Ember Brandsen met het NOS-journaal. Georgië volgens de Georgische overheid grenspalen neergezet... in de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië. Daarmee heeft Rusland zijn grens met honderden meters verlegd... in het nadeel van Georgië. Het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zeer bezorgd te zijn over de illegale grensmarkeringen. Georgische journalisten spreken van een Russische bezetting. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil dat zo snel mogelijk wordt begonnen met de uitvoering van het atoomakkoord dat Iran en zes wereldmachten hebben bereikt. Afgesproken is onder meer dat Iran bijna zijn hele voorraad verrijkt uranium opgeeft en alle activiteiten rond kernenergie laat controleren door het internationaal atoomagentschap. Als dat nodig is, levert Nederland een financiële bijdrage aan het atoomagentschap. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte, maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev-bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Waardoor het vliegtuig is neergestort is nog onbekend. Een meisje van vijf dat in Nieuw-Dordrecht bij Emmen werd vermist is weer terecht. Ze is vlak buiten de camping gevonden waar ze met haar ouders verblijft. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Het Engelstalige meisje verdween halverwege de avond van de camping. De politie zette daarop een grote zoekactie op touw.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 Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. about the way you walk neighbors deeply dippy. I'm your Superman. Dippy pat your Spanish eyes Sierra smile Legs that go on for miles and miles Oh, see those legs, man set sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now.